Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De algemeen directeur van Feyenoord voelt zich zo onveilig dat hij opstapt. Op de website van de club zegt Mark Koevermans dat er zoveel incidenten zijn geweest... dat hij niet meer kan functioneren zonder zich zorgen te hoeven maken... over zijn eigen veiligheid en over die van zijn gezin. De directeur is de afgelopen maanden meerdere keren bedreigd. De laatste keer werd de ruit van zijn voordeur ingegooid en een tag op de deur gespoten... Mogelijk heeft het te maken met de plannen voor een nieuw stadion. Koevermans en de Feyenoord-directie zijn voor, maar sommige supporters willen er niks van weten. Tienduizenden bedrijven moeten nog gauw in hun corona-administratie duiken. Zij kregen steungeld toen ze het tijdens de crisis zwaar hadden. De overheid gaf ze dat toen zodat ze hun personeel niet hoefden te ontslaan, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Bedrijven die konden zelf invullen hoeveel omzetverlies ze verwachten. En op basis daarvan kregen ze geld, eh, soms echt tonnen of miljoenen. Ja, en nu moeten ze laten weten of ze het inderdaad goed hebben ingeschat. En als ze te pessimistisch waren, dan moet het geld voor een deel terug. De bedrijven hebben tot zondagnacht de tijd om te laten zien dat ze echt recht hadden op de coronasteun. Op Curaçao zijn zeven militairen opgepakt omdat ze drugs zouden hebben gebruikt. Volgens de marechaussee is in een slaapkamer op de legerbasis cocaïne gevonden. De zeven konden worden opgepakt omdat ze naar voren kwamen in een grote drugszaak op het eiland. Vorige week is daarvoor een drugsdealer aangehouden. Een honkbalpitcher in Amerika heeft vannacht een wedstrijd gespeeld met een gebroken been. Aan het begin van een belangrijke wedstrijd in de World Series kreeg hij een keiharde bal tegen zijn rechterbeen. pitcher's leg Morton's okay. Looks to be. Joe, it's not good news. The Braves have announced that Charlie Morton underwent x-rays tonight that revealed a right fibula fracture. En ze kwamen daar dus pas later achter dat dat been gebroken was. Met pijnlijke gezichten en al hinkend gooide hij nog 16 ballen. Niet eens slecht, maar hij moest daarna toch naar de kant. Zijn ploeg won de wedstrijd uiteindelijk wel met 6-2. De dag begint bewolkt. Vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Alleen het noorden blijft behoorlijk grijs. Het wordt vandaag een graad 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eigenlijk alleen vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Purmerend en Zaandijk heb je 20 minuten extra nodig door een ongeluk. De linker ook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed.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 Teksten doorspekt met Achterhoeks dialect en humor en muziek geleest op de roots van blues, country en Americana. De laatste keer, daar geniet ik van en thuis staan scherp. Ik pak de riemen uit de kast. Hoe hard of ze ook trekt ik ze stevig vast. Wie wordt langs de weides, nergens echt op aan. Zie roep verse sporen die ik niet volgen kan. Het liep de motten gewoon in de richting van het bos. Door tussen de beuren van, ja door geniet ik van. Dat ik weet dat het ook anders kan. Door geniet ik van, ja door geniet ik van. Dit is het moment, ik doe het kalm aan, kalm aan. Het is laat in de middag als wie me keert. De honden komt eraan, dat heb ik ze wel geleerd. Zie schudt met hun pels, ik stamp de modder van de schoen. Dit voelt goed, dat moet ik vaker doen. Derben van die dagen, die niet echt wat doet. Hierom ook maar wat aan. En dat voelt goed. Aan het einde van de dag heb je de batterijen vol. Uitgerust en bleek roep je onder de wol. Van mogen ik van ja. Triple Play. Outlaw is een stroming in de country. In Johnny Paycheck, Tanya Tucker en Waylon Jennings hebben we een drietal gasten die deze stroming vertegenwoordigen. De songs zijn Take This Job and Shove It, Texas When I Die en Ladies Love Outlaws. Take this job and shove it. I ain't working here no more. I watched my woman drowning in a pool of tears. And I've seen a lot of good folk die, had a lot of bills to pay. I'd give the shirt right off of my back if I had the guts to say, Take this job and shove it. I ain't working here no more. My woman done much is Got a brand new flat top haircut. Lord, thinks he's cool. One of these days I'm gonna blow my top, and that sucker, he's gonna pay. Lord, I can't wait to see their faces when I get the nerve to say, Take this job and shove it. I ain't working here no more. walking out the door. Take this job and shove it. I ain't working here no more. Take this job and shove it. When I die, I may not lovely child from West Tennessee. Leroy was an outlaw, hard-eyed and mean. One day she saw him staring and it chilled her to the bone. And she knew she had to see that look on a child of her own. Cause ladies love outlaws like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Linda was a lady, blonde and built to last. Billy was a no good guitar picker running from his past. She heard all his songs telling nothing but bad news she made her mind up to try to get him, win or lose. Ladies love outlaws like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Jessie like Cadillacs, and diamonds on her hair. Waymore had a reputation as the ladies' man. Late one night, her light of love blindly gave a sign. Jessie parked her Cadillac and took her place in line. Cause ladies love outlaws like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Ladies love outlaws like babies love a bunch of stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down Elton John neemt volgend jaar afscheid met zijn final tour. Hierbij alvast een voorproefje met Nikita, Don't Go Breaking My Heart samen met Kiki D en Sacrifice. Triple Play, een greep uit het verleden. Is it cold in your little corner of the world. You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall. soldiers in their row look like ice on fire.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 Ik begin met een heropname van de Steelers klassieker Stuck in the Middle with You. Daarna luisteren we nog naar Keeper of My Soul en Wild Mountain Time. Right, here we go. Hmm. Summertime has come, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain thyme grows around. I will be. Er zijn heel wat duetten gemaakt. Ik heb er een drietal geselecteerd. Eerst luisteren we naar Bruce Willis en The Temptations met Under the Boardwalk. Vervolgens is daar Reunited van Peaches and Herb. En tot slot John en Vangelis met I'll Find My Way Home.